Het gaat om 630.000 leerlingen. Ook overheidmedewerkers en mensen die bij grote bedrijven werken worden verplicht tot vaccinatie. Steeds meer Amerikanen die niet geprikt zijn, zijn boos over het beleid van Biden, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Ja, die beschuldigt Biden, die zet Biden echt neer als een dictator die eh, vrijheden inperkt. En Biden reageert daar nu op door dat ook daadwerkelijk te doen. En hij zet die groep zelfs nog verder klem door het dus ook te koppelen, dat vaccin, aan werk. En ja, het is een soort confrontatiestrategie waarvan je mag afvragen of hij die groep daarin meekrijgt of dat die groep zich juist nu nog feller gaat verzetten tegen het vaccin. De minister-president van Curaçao heeft excuses aangeboden aan leerlingen van een middelbare school. Een politiecontrole op wapens en drugs daar liep helemaal uit de hand. Sommige leerlingen van de school in Willemstad moesten zich helemaal uitkleden en naakt op hun hurken zakken. Slachtofferhulp is ingeschakeld voor leerlingen en leraren die dat nodig hebben. Alle slachtoffers die gisteravond door de bliksem zijn geraakt in Enschede zijn ontslagen uit het ziekenhuis. De bliksem sloeg rond half tien in op een lichtmast langs een sportpark. Meerdere mensen werden indirect geraakt. Een man van 23 raakte bewusteloos en moest naar het ziekenhuis. Volgens de traumachirurg van het ziekenhuis komt blikseminslag op mensen maar 1 op de 2 miljoen keer voor. Den Bosch is klaar met de woningnood en wil volgend jaar 700 flexwoningen hebben gebouwd. Dat zijn huizen die supersnel worden gebouwd en geschikt zijn om een jaar of 15 in te wonen. Daarna moeten ze weer worden gesloopt. Irma woont al in zo'n huis van zo'n 50 vierkante meter. Ze kon na haar scheiding geen eigen woning vinden, maar ze woont hier nu met haar zoon. Eigen plekje weer, hè? Ik had ook nooit gedacht dat ik in deze situatie zou belanden. Echt niet. En het gebeurt toch. En dan ben je heel blij met dit soort... Uh dit soort initiatief. Over de hele stad Den Bosch verspreid zijn er zo'n 10 projecten waar flexwoningen staan of nog gebouwd gaan worden.